Wilders noemt dat in een reactie een interessant punt waar hij niet principieel op tegen is, maar daar wil ik eens na de verkiezingen over gaan praten. Wilders zegt niet boos te zijn op zijn fractiegenoot, maar had het wel chiquer gevonden als Brinkman het hem eerder had verteld. Brinkman, de nummer 11 op de lijst, hoopt dat hij van mensen die het met hem eens zijn een voorkeurstem krijgt. Paus Benedictus heeft gezegd dat de grootste bedreiging voor de Rooms-Katholieke Kerk van binnenuit komt reageerde in Lissabon op een vraag over het misbruiksschandaal in de kerk. Benedictus zei dat de grootste kwellingen van de kerk door eigen zonden worden veroorzaakt en niet door bedreigingen van buiten. De paus kwam rond het middaguur aan op de luchthaven van Lissabon voor een vierdaags bezoek. gaat de komende dagen voor in verschillende openluchtmissen. Donderdag is de grootste in de bedevaartplaats Fatima. Daar komen naar verwachting honderdduizenden pelgrims op af. De as van de vulkaan uit IJsland verspreidt zich van Spanje en Portugal naar het zuiden van Frankrijk. Vanochtend ontregelde de as het vliegverkeer in Spanje, Portugal en de Canarische eilanden... en vanmiddag krijgt Frankrijk er waarschijnlijk ook last van. Luchthavens op de Canarische eilanden en Madeira zijn dicht... en er wordt minder gevlogen op luchthavens in Marokko. Het vasteland van Spanje en Portugal. Het Tijlersmuseum in Haarlem heeft een bijzonder schilderij van de landschapsschilder Andreas Schelfhout aangekocht. Het is een stadsgezicht van Hoei in België. Schelfhout maakte tijdens een studiereis in België in 1824. Volgens Tijlers laat het werk een onbekende kant zien van de meester... die veel Hollandse schaatstafrelen schilderde. Het stadsgezicht is afkomstig uit een particuliere Belgische verzameling.